Michel Koenen met het NOS-journaal. Jos Brecht, de verdachte in de zaak Tappen, is gistermiddag aangehouden in de buurt van Barcelona. De politie kwam de verdachte op het spoor na een tip van een getuige. Volgens Peter de Vries, die de familie Verstappen al jaren bijstaat... sliep Brecht in een kleine tent en werd hij in een open veld opgepakt. En vandaag gaan er Nederlandse rechercheurs naar Spanje om met Brecht te praten. De Nederlandse politie weet nog niet wanneer hij wordt uitgeleverd. Vanochtend tussen 10 en 12 is er een persconferentie de moeder van Nicky hoopt dat er eindelijk duidelijk wordt... wat er 20 jaar geleden nou precies is gebeurd op de Brunsumer Heide. De paus weigert in te gaan op de beschuldiging dat hij op de hoogte zou zijn geweest van seksueel misbruik door de Amerikaanse kardinaal McCarrick. Een aartsbisschop stelde gisteren dat hij de paus vijf jaar geleden zelf het nieuws heeft verteld. Hij eist nu dat paus Franciscus aftreedt. En bij vertrek uit Ierland wilde de paus de claims niet bevestigen of ontkennen. Volgens hem moeten journalisten de zaak zelf maar beoordelen. En het kabinetsbesluit om de gaskraan in Groningen dicht te draaien... kwam voor alle ministers als een complete verrassing. Ook voor hemzelf, zei minister Wiebes gisteravond bij Zomergasten. Iedereen was overrompeld door het radicale besluit... maar volgens hem geloven nu alle ministers in de plannen en staat iedereen erachter. Na eigen zeggen heeft hij overal lopen zeuren en lopen trek om het voor elkaar te krijgen. En Wiebes snapt dat veel Groningers sceptisch zijn omdat de plannen nog niet vastliggen, maar volgens hem is het besluit onomkeerbaar. Het weer nog. De regen die trekt langzaam weg richting Duitsland. Verder waait het stevig en koelt het vannacht af naar een graad of 14.